uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlandse trucker wordt verdacht van de dood van een demonstrant... in een geel hesje bij Vissé, net over de grens in België. De demonstrant werd gisteravond geraakt door de vrachtwagen... die doorreed bij een blokkade van gele hesjes op de E25. De truck met Nederlands kenteken werd vandaag leeg teruggevonden... op een parkeerplaats bij Tilburg. De chauffeur is op de vlucht geslagen... Er is een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van dood door schuld. Voor de negende zaterdag op rij zijn in Frankrijk mensen in gele hesjes de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de regering Macron. Op een paar plekken liepen betogingen uit op rellen. In Parijs werden zo'n 40 demonstranten opgepakt voor geweld tegen de politie of het aanrichten van vernielingen. Ook in steden als Bourges, Bordeaux en Toulouse gingen mensen in gele hesjes de straat op. De Chinese telefoonfabrikant Huawei heeft de directeur die in Polen werd opgepakt voor spionage ontslagen. Het bedrijf benadrukt dat het niets met spionage te maken heeft, maar dat de directeur de reputatie van Huawei heeft beschadigd. Hij werd afgelopen week aangehouden samen met een Poolse internetveiligheidsexpert. Wat ze gedaan zouden hebben willen de Poolse autoriteiten niet vertellen. De Surinaamse politie heeft vier verdachten op het oog... na de grote drugsvangst van afgelopen dinsdag. De onderschepping van de 94 pakketten met ruim 2300 kilo cocaïne... wordt de grootste drugsvangst ooit in Suriname genoemd. De kook was bestemd voor een land in Europa... maar de vervangend korpschef wil niet zeggen welk land... en ook niet over wie de verdachten zijn. Het weer is bewolkt en af en toe valt er een bui. Er staat een stevige noordwestenwind. Het is ook vannacht een graad of 7. Morgen regenachtig met veel wind en zo'n 9 graden. Later meer buien. Maandag wat droger, minder wind en wat frisser. En vanaf donderdag wordt het wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. In the beginning there was Jack. And Jack had a groove. DJ Chiavestelli. favor. for water. por favor. It's time to My House. My House. The radio show. superstar. Que avistela. Show. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli, DJ. Y'all better get your dancing shoes on right now. sun is shining. hollering, I'm hollering because I need help. Sometimes when I'm screaming, I'm screaming because I need help. And you laughing at me and thinking I'm crazy, but I ain't talking to you because I'm calling out like a sheep calling to the shepherd. Who am I talking to in this place? I'm hollering because I need help. Sometimes when I'm screaming, I'm screaming because I need help. And you laughing at me and thinking I'm crazy, but I ain't talking to you because I'm calling out like a sheep calling to the shepherd.